bundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste jaar maar 4,50 per maand. Zelfs onze 40.000 bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een tweejarig abonnement. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-reizen. Live your dreams. Begon jouw dag met ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. taalglas. Wat een beestenboel bij Kruidvat. Want daar koop je voor maar 19,50 euro een kaartje voor de beste dierentuinen... en krijg je nog 3 euro extra korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM... en in heel Nederland op DAB+. Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het grootste deel van de BBB-kiezers is niet blij met Henk Vergeer... als nieuwe leider van de partij. Nog in 20 staat achter die keuze... blijkt het onderzoek van Hart van Nederland. Iets meer dan de helft had liever Mona Keizer gezien... als opvolger van Caroline van der Plas... die gisteren zei dat ze ermee stopt. De 13.000 medewerkers van thuiszorgorganisatie t krijgen een alarmknop. Daarmee kunnen ze hulp vragen als ze te maken krijgen met agressie, meldt het AD. Agressie in de thuiszorg is een groeiend probleem. Vooral zorgcoördinatoren die als eerste met cliënten te maken krijgen, klagen erover. Het aantal doden door lawines in de Alpengebieden blijft maar stijgen. Gisteren kwamen er vijf mensen om in Oostenrijk doordat ze onder de sneeuw terechtkwamen. Meestal worden de lawines veroorzaakt doordat mensen off-piste gaan skiën. Dat deden een vader en zijn zoon gisteren ook. En de vader overleefde dat niet. En een dode bij een ongeluk in Apeldoorn. Daar botsten vannacht twee auto's op elkaar... vlakbij het hoofdkantoor van de politie en brandweer. Een van de twee wagens vloog na de klap in brand. Brandweer kon de bestuurder nog uithalen... maar hulpverleners konden niks meer voor hem doen. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met af en toe regen. Vanmiddag is het een tijdje droog met lokaal wat zon. Het wordt een stuk minder koud, 8 tot 12 graden. En dit was het nieuws op Slam minis! Wij zijn de kleurrijke minis. Van groente en van fruit. Billy, en zijn vrienden. Spaar nu bij Lidl voor gratis minis. 10 kleurrijke groente- en fruitknuffeltjes. Haal je spaarkaart in de winkel en spaar ze allemaal. Lidl, je verdient het. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Kom niet alleen sparen, maar ook busparen bij Lidl. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus mandarijnen. Per kilo voor maar 1,49. En ook extra goedkoop bloedsinusappels. Anderhalve kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. De hele nacht de slaap van je dromen. Niet te warm, niet te koud en de perfecte ondersteuning. Gun jezelf een Alping. Nu tot 20% wintervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl. Mm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King. Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft... en zijn muziek op 10 heeft staan. Frits! Frits! Er is een nl alert Huh, stil is. NL-alert! Oh, er is een NL-alert. Uh, eh, we moeten de ramen sluiten. Bedankt, beef. Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen. Boost your weekend. Dit is het weekend van Slam. It's the weekend. Hm? Raise regular vibes. Spread them well. Around the world. Around the world. to find love for the weekend.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 Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Ah, wat een hotel. Het zwembad, het ontbijt, de sfeer, perfect. En het beste van alles? Je hebt niet te veel betaald, omdat je op Trivago hebt gekeken. Kijk op Trivago om hotelprijzen van verschillende sites te vergelijken... en bespaar tot 35 Hetzelfde hotel, maar met een geweldige prijs. Hotel Trivago. Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt, een bal een skateboard, die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 6000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 14 maart. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl. Waarom ben ik altijd de pineut? Ja, omdat jij heel goed bent met vaatwassers. Ja, jij doet het deze week, want anders dan verraad ik gewoon wie er vermoord wordt in onze serie. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> Ja, ja, ja, ja. ja. Oh, oké, oké, oké. Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk dus ook vooruit. NL ziet. Slim bekeken. NCOI is al 30 jaar de opleider van Werkend Nederland. Met praktijkgerichte opleidingen op erkend MBO, HBO en masterniveau. Om dat te vieren bieden we deze maand 15% korting. Kijk op ncoi.nl. Nu bij NL Ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Hey Tom, hoe heb je die muur zo strak geschilderd? Ja, vakwerk hè? Met Sigma Perfect heb ik geen strepen. En dus ook geen stress. De muur- en plafondverf voor een perfect en egaal eindresultaat. Daarom kies ik als vakschilder voor de vernielde Sigma Perfect. Uw resultaat telt. Sigma. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl. De huishoudbeurs wacht op jou. Shop bij Ethos, Philips, Intertoys en andere topmerken. Geniet van optredens van grote Nederlandse artiesten... en nog zoveel meer om je de hele dag in onder te dompelen. Tickets vanaf 7,95. Deze week een etentje, dresscode gezellig. Gezellig? Wat moet ik daar nou weer mee? Check de Zalando-app. Veel inspiratie, snelle levering... en als gratis pluslid krijg je de beste deals. Top, dan bestel ik daar gewoon een gezellige outfit. Wat doe ik aan? Shop nu bij Zalando. Tijd voor een nieuw uitzicht met Karwei. Profiteer nu van wel 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al vier decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we met maar liefst 10% korting op de jubileumcollectie. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier. Ja, lieve mensen, pak dat voordeel en neem nu Select. Want met Select van Bol bespaar je namelijk nog meer. Nu extra korting op heel veel producten. En je betaalt het hele jaar geen extra verzendkosten. Klinkt goed, toch? Probeer Select nu 30 dagen gratis. Ga snel naar Bol. Hij is terug, de nieuwe Honda Prelude. Ervaar het rijgedrag van een sportcoupé en de efficiëntie van Honda's veelgeprezen hybride technologie, gevormd door 75 jaar innovatie. Ontdek nu al onze modellen en profiteer van vernieuwde vanafprijzen en standaard 8 jaar garantie. Kijk op honda.nl of bij uw dealer. Honda, the power of dreams. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je zomerverblijf met vroegboekkorting op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks. Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten... voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen voor morgen. Kijk op vgz.nl. Griepalarm! Bij Kruidvat vind je alles om je griep- en verkoudheidsklachten te verlichten. Beter ga je naar Kruidvat. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Too sexy for me. You too sexy for me. Too sexy, sexy, sexy for me. God took his time on your sexy. Sexy. It's not your body, it's your mind makes you sexy. Sexy. Them other girls mad, I ain't even out. Cause you ain't even trying to be sexy. Sexy. Can't even call you fine, you too sexy. You too sexy. As her face down when she dancing on me. Ain't no other girl who can even try to compete. You're too sexy for me. Too sexy for me. You too sexy for me. Too sexy, sexy, sexy for me. Too sexy for me. this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. crazy. Feminist, but all the good times daily. Why you trying to pose like I be acting shady? You're only make it very clear to you, you're very dear to me. An honor have me share to you, me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always join here to you. But me know me not no fear to you. Me stand up like a man and I'll be okay. there because I care for you. Long time you're telling me not a girl I compare to you. Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you. You want to breathe and still you're not exhaling. Say you want to leave cause this relationship failing. Ain't nobody said that it would be smooth sailing. Girl, I want to know why you're bailing yo. So what's that supposed to be about, baby? Get free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce one of the good times daily. Why you tryna pose like I be acting shady, shady? zijn marktweken bij Jumbo. Met deze week Fanta Sprite of Fernandez. Fles 1,5 liter. Nu 1 plus 1 gratis. BCL Kuipen. Van 225 tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. En Campina of Optimal. Pak 1 liter. 3 voor 4 euro. Jumbo. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de McMuffin Beef and Egg. Vers getoast met gesmolten cheddarkaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Pap, gaan we deze zomer nog op vakantie? Daar heb ik echt zin in. Ja, natuurlijk. Papa heeft al geboekt. Nu al? Jazeker, want bij prijsvrij vakanties krijg je nu de hoogste korting tijdens de super vroegboekseil. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs. Alle Simone-bundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste jaar maar 4,50 per maand. Zelfs onze 40.000 bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een tweejarig abonnement. Prijsvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de supervroegboekseil. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Hoe ziet uw rijplezier eruit? Sportief, luxueus of praktisch? BMW biedt kracht en efficiëntie in iedere aandrijving. Elektrisch, plug-in hybride of op brandstof. Verschillend van karakter, dezelfde geweldige beleving. Kies uw vorm van rijplezier. BMW maakt rijden geweldig. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl U rijdt de grootste BMW iX1 al vanaf 272 euro netto bijtelling per maand. Ervaar het nu zelf. Vraag een proefrit aan bij uw BMW-dealer. Deze week in de bonus. AH Roomboten appelflappen, 2 stuks, 99 cent. AH bakkersbrood Le Pen Bastille Hill per stuk 1,79. Alle Robijn 1 plus 1 gratis. En een Ring Video Deurbel Plus met Chime per stuk 99 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. van Albert Heijn. nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl onze bezorgers komen vaak voor niks. Hè? Voor niks? Ja, want bij Albert Heijn is bij heel veel actieproducten... de bezorging helemaal gratis. Gratis en voor niks. Lekker bezorgd. 18 plus speelbus. Ja. Echt serieus? Oh. oh, wat een geld. 18.000. Wat verdikken Ben jij de volgende pascode loterijwinnaar? Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.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 Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com slash slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Yes! Spijkerharde korting op bizar veel artikelen met Praxis Plus. En je krijgt deze week ook 20%... 20%? Ja, echt! 20% korting op één artikel naar keuze bij besteding vanaf 10 euro. Voor de makers, Praxis. Het is nu al zomersale bij TUI. Je hele vakantie geregeld in één pakket? Of je trekt je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel? Het kan allemaal, want bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze binnen ieder budget. Boek je vakantie nog acht dagen met zomersailkorting. Ga naar toei.nl, de TUI-app of naar je reisadviseur. TUI, live happy smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal meldingen van oplichting is in een jaar enorm gestegen naar ruim 100.000. Een stijging van 60 meldt de helpdesk. Het gaat bijvoorbeeld om nepagenten die je sieraden komen ophalen... of klussers die niks doen terwijl je al hebt betaald. Maar ook mensen die huizen laten zien die helemaal niet te huur zijn. Thuiszorgmedewerkers van T-Zorg krijgen een alarmknop waarmee ze hulp van collega's kunnen inroepen of zelfs 112 kunnen inschakelen. En dat is wel nodig ook, zegt de directeur in het AD. Onze medewerkers krijgen steeds vaker te maken met agressie. Veel cliënten hebben psychische problemen of een verslaving. In Lyon worden vandaag rellen verwacht tijdens een herdenking.